verkiezingen had de partij alleen lijsten in Den Haag en Almere. PVV-leider Wilders zegt blij te zijn dat miljoenen Nederlanders op zijn partij kunnen stemmen. Vandaag presenteerde de PVV ook een nieuwe lijsttrekker voor Rotterdam. Het is de IT'er Maurice Meeuwsen. De vorige week gepresenteerde lijsttrekker Hegedus werd na een dag teruggetrokken... na berichten over racistische uitspraken van hem. In voormalige Sovjet-republieken neemt de haat tegen homoseksuelen toe. Dat zegt Amnesty International na onderzoek. In Oezbekistan bijvoorbeeld is homoseksualiteit strafbaar. En in Azerbeidzjan staat te boek als het gevaarlijkste land voor homoseksuelen. In Tsjetsjenië zijn mensen van de homobeweging gemarteld. Volgens Amnesty speelt Rusland een belangrijke rol in de toename van homohaat. De Australische politie heeft een recordlading crystal meth onderschept. In een haven werd ruim een ton van het witte poeder gevonden. De straatwaarde wordt geschat op 650 miljoen euro. Agenten arresteerden zes mannen die de drugs in zakken versleepten van een boot naar een bestelbusje in een haven in West-Australië. Ze wilden de drugs vermoedelijk verkopen in het oosten van het land. Crystal meth wordt beschouwd als een van de schadelijkste drugs in Australië, waar het ice wordt genoemd. Het weer nevelig, in het noorden en midden van het land eerst nog dichte mist. Ook wat motregen en het wordt 5 tot 10 graden.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 So 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gijzeling bij de veerboot in Den Helder is voorbij. Om half negen greep een vrouw een andere vrouw vast en bedreigde haar met een mes. Ze riep in het Engels dat ze met Brazilië wilde spreken. Kort voor elf uur werd ze door de politie overmeesterd en naar het politiebureau gebracht. De gegijzelde vrouw is ongedeerd. De gijzeling was in de terminal van TESO, de veerdienst naar Tessel. De veerdienst is stilgelegd. De politie heeft een landelijke phishingbende opgerold die mogelijk honderden mensen heeft gedupeerd. De bende verstuurde valse e-mails